7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het is aannemelijk dat een nerts het coronavirus heeft overgedragen op een mens, zegt minister Schouten van Landbouw. Het gaat om een medewerker van een nertse fokkerij, waar is niet bekendgemaakt. Ook blijkt uit onderzoek dat nertsen het virus bij zich kunnen dragen zonder dat ze verschijnselen hebben. Zijn extra maatregelen afgekondigd, alle nertse bedrijven worden gecontroleerd en in de stallen komt een bezoekverbod. Het aantal mensen met betaald werk is vorige maand met 160.000 gedaald. Dat is de grootste terugval die het CBS ooit gemeten heeft. Bij jongeren was de daling met meer dan 100.000 het grootst. Ook bij uitkeringsinstantie UWV e merken ze dat veel mensen hun baan verliezen. Kwamen in april 74.000 nieuwe aanvragen binnen voor een WW-uitkering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart. Coronapatiënten met een hoog risico op trombose krijgen voortaan eerder bloedverdunners van de huisarts. Tot nu toe kregen besmette patiënten pas in het ziekenhuis bloedverdunners. Veel coronapatiënten ontwikkelen trombose op de intensive care. Daar is dat zelfs de helft. De nieuwe huisartsrichtlijn moet ziekenhuisopnames en complicaties voorkomen. In Brazilië zijn er op één dag 1179 coronadoden bijgekomen. Dat is de grootste stijging tot nu toe. Bijna 18.000 mensen zijn aan het virus overleden. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen. Alleen de Verenigde Staten en Rusland melden meer besmettingen. De Britse oorlogsveteraan Tom Moore wordt geridderd. Hij krijgt de onderscheiding voor het inzamelen van geld voor de Britse gezondheidszorg. De 100-jarige liep rondjes in zijn tuin en liet zich daarvoor sponsoren. Zijn doel was om 1000 pond op te halen. Maar de teller staat inmiddels op bijna 33 miljoen. De onderscheiding zal worden uitgereikt door de Britse koningin Elisabeth.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 I got coming along. Als je daar nu zit met betraande ogen Wat is er mis, wat kan ik voor je? ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. 他。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 feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. mountains.